Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het nablussen van een grote brand in het natuurgebied De Peel in Limburg zal nog dagen duren. Tot nu toe is er zo'n 40 hectare van het natuurgebied verbrand. Volgens de veiligheidsregio lijkt de brand wel onder controle. Het is de brandweer gelukt om het vuur te omsingelen met zogenoemde stoplijnen. Dat zijn grenslijnen die nat worden gehouden zodat het vuur niet verder gaat. De rook- en stankoverlast in het Limburgse natuurgebied blijft tot de brand gedoofd is. Door het nablussen kan er ook nog meer rook ontstaan. De groep die afgelopen weekend drie Nederlandse militairen aanviel... in de Amerikaanse stad Indianapolis, was al op zoek naar ruzie. Dat schrijft een lokale krant op basis van getuigenverslagen. Na een woordenwisseling ontstond een schietpartij... die een 26-jarige Nederlandse commando uiteindelijk het leven kostte. De twee andere militairen raakten gewond. De man van 22 is opgepakt. De VN beschuldigt buitenlandse huurlingen en het Malinese leger van een massaslachting in het land. Ze hebben in april zeker 50 ongewapende burgers gedood in en rond de plaats Hombori. Dat staat in een rapport dat is opgesteld door de VN-vredesmissie in Mali. De VN heeft Malinese soldaten meerdere keren beschuldigd van het executeren van burgers en militanten in de strijd tegen jihadisten. Sinds er in 2021 een na een staatsgreep een militaire regering aan de macht kwam, is de relatie met het Westen verslechterd. De politie in Thailand is op zoek naar een influencer die haar volgers voor meer dan 50 miljoen euro zou hebben opgelicht. De 30-jarige vrouw claimde in filmpjes op YouTube dat ze veel geld heeft verdiend via het bedrijf van een vriend dat online handelt in valuta. ze riep haar honderdduizenden volgers op om er ook geld in te investeren en beloofde ze een forse winst. Maar al het geld dat volgens erin stopte is verdwenen. zelf is ze ook spoorloos. Ze zou zijn gevlucht naar buurland Maleisië.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 God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen but take a voordeel van de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je worden op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven, in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht als je gelukt is dus. Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van buikins Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de Zuid-Druk Sana Oh gebruik me Gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik Oh, gebruik me.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 Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan, want ik ben soms nog bang in het donker. Had Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je.